Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ZZP'ers mogen in de toekomst niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet komt met dat minimumloon voor zelfstandigen... om de groeiende groep schijnzelfstandigen beter te beschermen. Zo'n 85.000 ZZP'ers werken nu voor minder dan 16 euro per uur. Dat gebeurt vooral bij de post en in de kunst, tuinbouw en zorg. Een deel van hen werkt zelfs voor minder dan een tientje per uur. Het minimumtarief moet in 2021 ingaan. Het drinkwater en de biodiversiteit worden nog altijd bedreigd... omdat het de landbouwsector niet genoeg lukt om minder gif te gebruiken. De afgesproken doelen worden nog niet gehaald... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo blijft de onkruidverdelger glyfosaat een bedreiging voor het drinkwater. Ook het effect van landbouwgif op de bijensterfte... ligt in Nederland boven het Europees gemiddelde. De Amerikaanse president Trump was vannacht van plan Iraanse doelwitten aan te vallen... maar de militaire actie werd op het laatste moment afgeblazen, melden Amerikaanse media. De aanvallen waren bedoeld als reactie op het neerhalen van een drone van het Amerikaanse leger door Iran. Bronnen zeggen dat Trump aanvallen op radar- en raketinstallaties in Iran had goedgekeurd. Waarom hij van zijn besluit is teruggekomen is niet bekend. De leiders van de EU-lidstaten hebben op een top in Brussel... geen nieuwe commissievoorzitter gekozen. Voor die functie is Frans Timmermans een van de kandidaten. Tot twee uur vannacht werd er vergaderd. Daarna zeiden EU-president Tusk en premier Rutte... dat er voor geen enkele kandidaat een meerderheid was. Op 30 juni wordt op een nieuwe top verder gepraat. Het weer, eerst geregeld zon, maar al snel ontstaan stapelwolken...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 <laughs> dat betaalt ook wat tijd hè? Ja, gisteren om 6 uur al opgestaan. Nee, half 6. We zijn half om 6 uur begonnen. Klopt. Ja. Ook een leuke uitzending gehad, maar vandaag zijn we gewoon in de studio. Heerlijk, heerlijk. Lekker heerlijk. live vanuit de studio. Ons eerste nummer was uh, Toets Tielemans van I Let a Song Go Out of My Heart. Ik wil nog even onze eh, luisteraars in het buitenland begroeten. Oh, Hello England, eh, nice to have you here. En doe jij onze Duitse gast heeft. En een herzlich komen natuurlijk zu onze Duitse zuhörer. Zo zie je maar dat eh, ZFM gewoon ook helemaal internationaal gaat. Ongelooflijk. Eh, wat hebben we als volgende nummer staan, Erik? Nou, ehm, we hebben Louis van Dijk. Oké. Ja, met een leuk nummer. Oké, nou, daar komt hij. so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. just guess I'll have to play Pagliacci. And get myself a clown's disguise. And then I'll learn you're not the same. I'm afraid the masquerade is over, all over, and so is love. goedemorgen lieve luisteraars. Eh, dit was eh, een nummer van Nelsie eh, Wilson. En nog iemand waarvan ik de naam niet eens kan uitspreken. het is <laughs> zo'n moeilijke naam. het nummer heet in ieder geval uh, The Masquerade is Over. het is natuurlijk een prachtige zonnige dag ten opzichte van gisteren... waarbij we de 24 uur live hebben gedaan van Zandvoort. Maar vandaag is er ook weer een, een hoop te doen in Zandvoort. zeker, want we gaan naar de markt, Marco. Naar welke markt? Naar de jaarmarkt natuurlijk. <laughs> Sorry hoor, lieve luisteraars. En eh, mijn stem is inderdaad weg. Maar ik probeer het zo goed, uh, zo kwaad mogelijk te regelen. Zo. Ehm, het is jaarmarkt, meer dan 300 kramen. En eh, straattheater uh, zorgen vandaag voor heel veel vertier in Zandvoort. Ook is het zo dat er alle winkels geopend zijn. En alle winkeliers in Zandvoort doen mee en hebben acties. Dus ik denk dat het heel gezellig wordt vandaag. Het weer is goed. Eind van de dag dan is er wel wat regen voorspeld. Maar voorlopig kunnen we even lekker vooruit in het zonnetje. Ga jij ook nog, Marco? Ja, zeker. zeker, ja, zeker. Zal ik het nog even voor je overnemen? Want je stem is... Eh, nou. Neem nog maar even een, een, een zuigsnoepje. dat je, <laughs> <laughs> dat je... Dankjewel. En we gaan gelijk verder met de eh, first song van uh, Neil Cameron. When the stars were strong was the first song that was sung. Shining on a world made for a boy and girl. and love. As new. Like morning dew. First song that I knew. Told of skies forever blue. disappear. My darling. first song that I heard was the music of a bird sending all around a soul beautiful sound. belong. Mm-hmm. dat even lekker wakker worden. Goh, ik zeg, die croissantjes kunnen de oven in. En eh, de Suderans uitgepest. Dit wordt een fantastische vaderdag. Heerlijk. Nou. ja, heb je al wat leuks gehad, Marco? Ik heb iets prachtigs gekregen. In ieder geval een ontbijtje op bed. Heerlijk. heerlijk. Dan voel je toch echt papa. Hè? Echt. Wat een liefde, hè? Wat een liefde. Ik eh, moet nog even mijn dag afwachten, maar er komt vast wel wat. Ongetwijfeld. hey, ehm, wat is er vandaag nog meer te beleven? Ja, er was iets bij de sport, toch? Ja, dat klopt. klopt. Iets heel apart. Ja, dat is eh, de eerste NK Body Dragon. Nou, ik kan jij het even voorlezen, Marco? Want, eh, <laughs> ja, je leest het goed. Ja. ja. Het gaat om het allereerste NK Body Dragon. En dat wordt georganiseerd bij de sport op het strand in Zandvoort. Hoe laat? hoe laat? Nou, het is eh, vandaag vanaf 8 uur al. Vanaf oh, 8 uur. dus zijn al bezig. En, en, ze gaan morgen ook nog verder ook. Dus, oh. eh, maar wat het inhoudt, ik heb geen idee voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Kunnen kijken op uh, eh, www.nkbodydragon.nl Maar het is zonder eh, bodyboard, begrijp ik, wat ik zo oh, lees. Gewoon dus- zo in het water? Ja, maar oh. goed, als je nieuwsgierig bent, ga lekker kijken. Heb jij er al eens van gehoord? Nee, nog nooit. Maar nou ben ik ook niet zo'n waterrat, dus... nee. Nee, jij wel Marco? Heerlijk. Heerlijk, oké. <laughs> goed. Ehm, wat hebben we nog verder in petto vandaag? Um, het is vandaag de dag van de architectuur, Marco. En dat in, in Zandvoort? in Zandvoort. Nou. nou. En er wordt regelmatig wat nieuws gebouwd bij de brandweerkazerne. komt een mooi eh, gebeuren. Dus, ja, en in het centrum ook, hè. Dus ook. Dat is trouwens wel een mooie. Ja, heel mooi. Heel mooi. Dat, Zandvoort eh, mag er wel wat van leren nog. Ja. Vind ik, En het belangrijkste vind ik vandaag is de dag van het oudere paard. Ook nog? Ja. <laughs> Waar haal je het vandaan? <laughs> ik denk, nu komt er een hinnekje aan, maar... Nee, nee. <laughs> <laughs> Wat denk je ervan dat we gewoon verder gaan met nog een, eh, plaatje? Ja, het lijkt me gepland. Het is niet zo heel erg toepasselijk, want het heet eh, Autumn Leaves. Oeh, nee, daar zijn we nog niet. We zijn in de zomer, Marco. Ja, maar we gaan toch Autumn Leaves spelen. Oké, is goed. Ja? Ja. mm zondagochtend, hè? Nou, wat willen we nog meer? Nou, zeg het maar wat we nog meer willen. Nou, we moeten naar eh, het circuit. Waarom? Het is niet op het circuit. Oh, het is uh, de snelste triathlon van Nederland. Oh, er zal wel een gedeelte op het circuit zijn dan. Volgens mij wel. En het heette Tri Grand Prix Zandvoort. Ook wel triathlon. Wat is Zandvoort toch sportief, hè? Ongelooflijk. Ben jij ook zo sportief, Marco? Natuurlijk. ja, Ja, ja. Je hebt ook zo'n anatomisch gebouwd lichaam, hè? Ja. <laughs> ja, precies. Vind je? Nou, maar er is veel te doen. Ehm, sowieso vandaag natuurlijk hebben we onze eh, grote jaarmarkt. Hadden we al eerder iets over gezegd. En de triathlon. Ehm, het is zonnetje schijnt. Het is nou. vaderdag. En we zijn bij een eh, vast item aangekomen wat elke week terugkomt. Want we gaan nu een nummer spelen van een hele bekende oh jazzartiest. Oh, Dat is toevallig dan weer Frank Sinatra. maar dat ligt ook omdat mijn voorkeur een beetje bij Frank Sinatra ligt. En het nou, is eh, I've Got You Under My Skin. Maar het eerste nummer na in het tweede uur... gaan we hetzelfde nummer nog een keer spelen... maar van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Oh, nou kan je een tipje van de sluier oplichten, Marco? Ja, hij heeft wel wat eh, met eh, zeilen en zee en dat soort dingen te maken. Oh, Piet Veerman? Nee, Piet Veerman is het niet. Oh, eh. Is het wel iemand uit Volendam? Nee, het is iemand van Overzee. Oh, oké, oké. Nou, dan gaan we dan... Uh... Zullen we eerst maar naar Frank Sinatra gaan luisteren? Ja, dat is goed plan. Goed. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Zo, dat is wakker worden, Marco. Heerlijk, hè? Ja, Frank, ik, ik geef toe, je bent inderdaad eh, nogal recht aan Frank. Maar heeft gewoon een mooie, warme stem. Joh. Dat is, eh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, op zich niet zo heel veel. Ik, eh, nee, nee, alleen eh, dat de verrassingsplaat natuurlijk nog het eerste nummer in de tweede uur van ons is. Dan ook I've Got You Under My Skin van een artiest, zo gezegd, waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Nee. En wat ik ook niet had verwacht, Marco, is dat wij bijna 2400 vrienden hebben op onze Facebook-site. Wist je mm. dat al? Ah, nee. Nee, ongelooflijk. <laughs> Nee. Nou, het is niet dat we zo geliefd waren. Nee, dus lieve luisteraars, eh, als jullie vriend willen worden, ga naar onze Facebook-pagina: jazzandvoort.nl. Nee, is dat zo? Ja, Jazz Met drie sets. Met drie sets. Oh ja, dat was het. Ja. dat was hem. Ja. En omdat we toch zo'n liefdevolle dag hebben met Vaderdag... Ja. zou ik zeggen van eh, The Look of Love van uh, eh, Diana Krall. Let's take a lover's vow and van het schrijf van het nummer is wat minder, maar goed. Ja, het origineel is van Eric Clapton. Hè? Ja, klopt, klopt, inderdaad. Dus eh, heel mooi. Heel mooi. We, hebben, eh, we draaien allemaal bijzondere nummers vandaag. Ja. Want het is niet te geloven, dit, uh, wat u net hoorde, Tears in Heaven... is eigenlijk het origineel van Eric Clapton helemaal niet voor jazz geschreven. Ja, inderdaad. Nee, nee, helemaal niet. En we gaan nu naar een, een nummer die... normaal doen we dit eigenlijk niet, maar dit is een vriendin van ons die we een warm hart toedragen. En die heeft dit nummer speciaal aangevraagd. En het is ook eigenlijk weer van een bijzondere artiest. Want het is Desafinado. Maar dan eh, door George Michael. Okay. En er zit ook nog een meisje bij die dat eh, zingt. Oh. Meedoet. Mee Oké. Eh, maar schiet nou even de naam alleen niet te binnen. Maar laten we eerst maar nog ah. even gaan luisteren. nou, wacht, wacht, wacht heel even Marco. Want ik wil nog heel even melden dat op www.jazzzandvoort... Dus Jazz Zandvoort is met drie sets dat is onze website. Daarop kun je ook met ons chatten. Dus als je eh, nog een opmerking of een vraag hebt... dan kun je ons daar gewoon bereiken. Nu live. Oké Marco, laten we gaan luisteren. Ja, dat klopt. Maar hebben ze ook een goede luisteraars. Die verbeterden mij even. Want ik kon de naam niet meer, eh, kon niet meer op de naam komen van wie er meezong op dat nummer. Het meisje wat meezong. Ja, dat meisje is wel geboren in 1940. En haar naam is uh, Astrid, Gilberto. Het is een moeilijke naam. Ja. maar het is wel een prachtige stem. Ja, ze heeft hele mooie nummers gezongen. Ja. hey, Erik, we zijn alweer bijna aangekomen aan het einde van het eerste uur. Time flies. Ja, als je het naar je zin hebt. Zeker, zeker. En dat hebben we. Dus jammer dat we nog geen actieve chatsessies hebben. Dus ga even naar jazzzandvoort.nl. En Jazz Zandvoort wordt gespeeld met Jazz Zandvoort met drie zetten achter elkaar. Ja, precies, precies. Dadelijk gaan jullie luisteren naar uh, Red eh, Garland. By the way, mijn naam is Erik. En eh, mijn naam is Marco. Bedankt voor het luisteren. ik hoop dat jullie het tweede uur ook komen luisteren. Dan beginnen we natuurlijk met een artiest waarvan je het niet verwacht... dat hij ook in de jazz ja, en je had het over iets met maritieme, iets met uh, zeilen. Of nou, daar heeft hij ooit een liedje over gezongen. over oh, zeilen. Daarmee is hij heel bekend geworden. Dus dat eh, is het. <laughs> blijf, blijf gewoon raden wie het zou kunnen zijn. Hmm. Dan gaan we nu verder eh, met ons programma.